Jelle Seubring met het NOS Journaal. Door een storing bij de Rabobank kunnen veel klanten niet meer betalen. Het lukt consumenten bijvoorbeeld niet om te pinnen in winkels. En ook ervaren Rabobank klanten problemen bij online betalingen via Ideal. Het is onduidelijk hoeveel klanten er zijn getroffen door het probleem... maar online komen er duizenden meldingen binnen. Wat er precies aan de hand is, wordt nog onderzocht. De Rabobank weet niet wanneer het probleem verholpen is. De schade aan 13 woningen in een appartementencomplex in Heerhugowaard... na een explosie vorige maand, is zo groot dat de huizen langdurig onbewoonbaar zijn. De bewoners van 10 woningen kunnen helemaal niet terug. De woningcorporatie zoekt voor hen een permanente vervangende woonruimte. Bij de drie andere appartementen duurt het herstel nog minstens anderhalf jaar. De man van 19, die wordt verdacht van het veroorzaken van de explosie, zit nog vast. Bij een luchtaanval op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Zuid-Soedan zijn zeven mensen omgekomen. Ook raakten zeker twintig mensen gewond. Door de aanval is alle medische apparatuur van het ziekenhuis verloren gegaan. Het is het enige ziekenhuis in een afgelegen gebied met zo'n 40.000 mensen. Het is niet bekend wie er achter de aanval zat. Al weken wordt er gevreesd dat de oorlog in buurland Soedan zou overslaan naar Zuid-Soedan. KLM annuleert opnieuw vluchten die zouden worden uitgevoerd met een Boeing 787. Het gaat om twee vluchten die morgen zouden plaatsvinden naar Shanghai en Los Angeles. De 787-toestellen kunnen niet worden ingezet na fouten tijdens het onderhoud. Het gaat om een onderdeel dat wordt gebruikt voor het tanken van brandstof. Vandaag werden er drie vluchten geannuleerd. En het weer. Vanavond is het nog een tijd helder, maar later neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. En een stuk kouder dan vandaag. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Meet at the bar, me and my girls doing it big, we pop star. Yeah, girls Yes, we do. Everything about sometimes you heart, baby. Cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took enough thumbs to get out to the end. something that together we're meant to No.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 Yo por ti, por ti, por por ti, por por ti, por por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? ¿Qué Que tal la esquina hasta son sonaría? ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría?